Kees Groot met het NOS-journaal. IN-werkers af. In plaats van een bonus krijgt het personeel in drie jaar tijd 9% loonsverhoging. Dat heeft de bank afgesproken met de vakbonden. De regeling is tot stand gekomen op verzoek van het personeel zelf. Uit een enquête bleek dat door de prestatiebeloning spanningen ontstonden op de werkvloer. FNV-bondgenoten noemden het niet eerlijk dat mensen die hetzelfde werk deden verschillend werden beloond. De nieuwe CAO-regels gelden overigens niet voor de top van het bedrijf. Voor het hogere management blijven extra beloningen voorlopig wel bestaan. Premier Rutte wil dat de EU-begroting voor de periode 2014-2020 met 10% wordt verlaagd. Dat komt neer op 100 miljard euro. Rutte deed zijn uitspraak bij de aankomst in Brussel waar die is voor de tweedaagse EU-top die zojuist is begonnen. Hij vindt dat als de lidstaten moeten bezuinigen, de Europese overheid het met minder moet doen. Ook wil Rutte dat Nederland voortaan minder bijdraagt aan de Europese begroting. Het Joegoslavië-tribunaal heeft een van de elf aanklachten tegen de Bosnisch-Servische leider Karadzic verworpen. Hij wordt niet langer vervolgd voor genocide in het district Prijedor, omdat er volgens het tribunaal in Den Haag onvoldoende bewijs is. Er blijven nu nog tien aanklachten tegen Karadzic over, waaronder genocide in Srebrenica. De advocaten van Karadzic hadden verzocht om alle elf aanklachten tegen hun cliënt te verwerpen, maar het tribunaal ging daar niet in mee. De komende maanden wil Karadzic honderden getuigen horen. In Arnhem is een koe beklad met graffiti. Waarschijnlijk is het vannacht gebeurd. Vanochtend zag de boswachter van een park dat er een onduidelijke tekst op het dier was gezet. Hij noemt de actie te dom voor woorden en gaat aangifte doen. De meeste graffiti wordt zo snel mogelijk met water van de koe afgehaald. Het weer tegen de avond trekken vanuit het zuidwesten stevige onweersbuien het land binnen. Morgen is het wisselend bewolkt en in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Larren en Eembrugge 5 kilometer. En richting Amsterdam staat 2 kilometer voor knooppunt Muidenberg. Op de ring Amsterdam de A10. Tussen Rai en knooppunt Nieuwe meer 2. Voor de Koentunnel richting Zaanstad 3 kilometer. Tussen Geuswad en knooppunt Nieuwe meer 2 kilometer. Tussen Rai en Amstel Business ook 2. A12 Utrecht naar Arnhem bij Bunnik 2 kilometer. En op de A13 richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en de afrit Berkenrood. Reis 4. A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Knoop het Vaanplein 7 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A20 naar Gouda 4 kilometer voor en Terbrechtseplein. En richting Hoek van Holland staat 2 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. A28 Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en Afrit en Dolder 4. En richting Utrecht staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort ook 4 kilometer. En op de N15 Europoort in de richting Rotterdam. staat staat tussen Afrit Brielen en Spijkenissen 4 kilometer.